Of zoiets. Hij eh, zit weer in zijn habitat hoor. In mijn habitat. <laughs> mijn space, mijn territorie. Ja. <laughs> Ja, dat is weer even, wennen, hè, voor mij. Eh. Even wennen. Ik ben in ieder geval wel, weer blij dat ik er ben. Ik heb het uh, rete druk gehad. Kijk, dat maar, is altijd goed. Ja, zeker. Je luistert net naar Lady Gaga, de nieuwe, met haar nieuwe hit Born This Way. Haar album gaat ook zo heten, Born This Way en, eh, eh, later dit jaar uit. Daar zijn we weer. Knockout FM. We zijn er weer. Lekker hoor, op de 28ste. 28ste, de laatste dag van februari alweer. We stappen morgen over naar maart. Ja, hoe sta jij er tegenover? Tegenover maart? Ja. Ja, ik heb er eh, wel zin in. Ik heb 7 januari moet ik naar Amsterdam toe. Dan ga ik even nog het een en ander rondbreien. Heb ik een informatiegesprek voor, een, voor mijn opleiding. En dan... Ehm, ja, 10 maart, dan ga ik mijn 21ste ga ik gewoon eh, rustig aan vieren. En dan, Kijk, ehm, dan... Rustig aan, 21 moet toch gevierd worden? Of, ja, eh? dat wel. Dat, natuurlijk, absoluut. Ik ga het wel vieren. Absoluut. Ik ga wel eh, lekker naar de kroeg lekker, lekker doen wat, wat, wat ik leuk vind. Dat is ongetwijfeld. Kijk, dat is belangrijk. Maar eh, ik, ik denk dat ik dit keer gewoon niet zo'n groot feest thuis genoeg. Gewoon lekker in de kroeg lekker feesten. Want elke keer als ik thuis kom, dan moet die pleursbende weer opruimen en mijn lamme hars. <laughs> Daar heb ik geen zin in. Dat heb ik na twee oh, jaar yeah, op rij gedaan en dat doe ik nooit meer. <laughs> ik vond toch die band ook nog het mooiste. Weet je hoe lang het heeft geduurd voordat ik alle dennen naalden weg had uit mijn huis? Dat heeft twee weken geduurd. En dat twee weken vond ik nog naalden. Ik had hem bij de keuken geslijpt toch? Of niet? Ja, ja, ja, ja. ja. Oh, wat was dat een oh. avond, zeg? Oh, oh, oh. Ja, goed dronken allemaal, dat weet ik wel. Ja. Te pleurie. Maar we, we zitten dus hier eh, met z'n tweeën half, half compleet. Ik heb er een stukje van mijn duim afgesneden vandaag. Dus eh, het lijkt net alsof ik een uh, eh, lichte eh, peer <laughs> aan mijn duim heb gelast of zo. Nou, nou, als je dan zo'n ideetje hebt, heb je zo'n van ideetje. <laughs> Duimpje omhoog. En ja. Eh, Kevin is ziek vandaag, dus die... Die eh, is ziek. Ja, we hadden het er net al over. Een arme jongen die werkt net een maand in de horeca. Fulltime knallen, ook nog eens een opleiding erbij. En, nou is eh, hij wordt hij ziek. Dit is een ontwenningsverschijnselen van het rustige leven naar de horeca gaan. Hè? Ja, ja. Gelukkig heb ik daar zelf gelukkig niet zo last van, want ik ben zelf ook weer in de horeca noem, ik noem Het, ik noem het maar een soort jetlag. Dat, zal, nou, dat kan heel goed. Dat is het gewoon. Nou Kevin, wij wensen jou in ieder geval heel veel beterschap. en de succes jongen. Keer, zien wij jou weer graag tegemoet. Ja, sowieso. Absoluut. en dan eh, eh, ja. even de vraag erop eh, ja, ik heb het al een hele tijd niet kunnen doen. Sorry. <laughs> Hoe was jouw weekend? Mijn weekend? Hmm. Ik was nog vrij natuurlijk. ik was, was gewoon een week vrij. Waar ben je naartoe geweest? Naar Valkenburg. Lekker in Limburg. Lekker hoor. Ja, lekker een appartementje gehuurd en lekker rondwandelen met mijn vriendin. Dus, eh, lekker. lekker. Lekker genieten. Lekker doen. Dus ja, ging helemaal goed. Dus jij bent lekker helemaal tot rust gekomen. Lekker even een weekje te nou, uit. Nee, we, we wouden van alles doen. <laughs> dus ik moest alsnog om 9 uur mijn bed uit. Iedere dag, oh. dag, zowat. Je hebt een doelvakantie gehad. Ja, maar ik heb wel de brandbrouwerij van binnen gezien. Want ik heb een rondleiding gehad. Netjes, netjes. Ja, hartstikke leuk. Gezellig. En Mike, hoe was jouw weekend? ik kan beter zeggen mijn week. Want eigenlijk heb, vorige week heb ik zoveel leuks gedaan. Ik ben, ehm, dinsdag ben ik naar een eh, informatieavond van de vrijwillige brandweer ben ik hier geweest. Oké. Morgen ga ik weer. Ik, eh, het is wel mijn plan om daar eh, toch wel echt werk van te gaan maken. Doordat ik heel graag zit al een tijdje over na te denken. En daar zijn we, zijn we een paar oefeningen hebben bijgewoond. En daarna zijn we nog even wijzen nabieren. Oh, oh kijk, dat is ja, belangrijk. Ja, en je betaalt maar 90 cent voor een biertje. Hé. Wat voor bier? Gewoon Heineken, alle, oh. oh. elk bier. Kijk. Heerlijk, lekker toch? Heerlijk. Heerlijk. <laughs> Heerlijk. Oké, nou top. is leuk. Nou, lekker. En ik heb eh, donderdag heb ik eh, de bar battle heb ik bijgewoond. Oh ja, ja. Nee, daar kon ik niet bij zijn. Het Hollandse was, uh, eh, avond. Hollandse avond van de stamgast in Laurenardi. Oh, oh, geloof ik. Zo Nou, dat was echt één groot feest. Oh, gezellig, gezellig. Nou, en eh, vrijdag en zaterdag, eh, even kijken. Vrijdag heb ik... Eh, nee, vrijdag heb ik niet gewerkt. Vrijdag was ik vrij. zaterdag was ik vrij. Zondag moest ik wel weer werken. Had ik dagdienst. Oh, oké. En ja, het was wel relaxed. En even kijken, maandag, ja, vandaag ook weer dagdienst gehad. Dus ja, ik dacht eigenlijk ook nog dat ik avonddienst moest draaien. Maar eh, mijn chef die zei tegen me, oh, hè, Pik, eh, je hebt ochtenddienst gehad, je hebt lunch ook gedraaid. Dus... Oude pik, oude pijp, ga maar lekker naar huis. Ga maar lekker naar huis. <laughs> Tijga, tijga. Tijga. Ga jij eens even lekker naar huis toe. Dus ik eh, ja, kon, uh, kon mij hier weer aanmelden. Kijk, hij stond alweer aan het loket. Mag maar aanmelden. Ja hoor, kom maar binnen. <laughs> stembriefje ingeleverd, dan stem je op. ik zeg nee, woensdag hè, woensdag mag ik per stemmen. Want dan is het weer de provinciale verkiezingen. Mag ik jou vragen, weet je al waar je op gaat, gaat stemmen? nou, daar gaan we het zo direct over hebben, goed? Ga, dat gaan wij zo eens even doen. Ja. En wij zijn gelukkig nog echt helemaal aan orde. En met ons gaat het ook goed komen, denk ik. Eh, we'll be alright van ja. Trevi McCoy. Inderdaad, onze Trevi McCoy met Will be alright.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 Ik heb hier de kandidatenlijst van de Provinciale Staten van Noord-Holland. PVV zit er nou trouwens ook bij, hè? want die zat er de vorige keer niet bij. Eh, ja, lijst 9. Klopt. Hero, Hero Brinkman staat bovenaan. Ja, ik weet mijn god niet op wie ik nog moet gaan stemmen. Maar bij de Brinkman heb ik gewerkt. Dus, <laughs> dus jij eh, stemt voor PVV? Ik denk het wel, ja. Ik denk het. Nou, ik, ik denk dat ik voor, eh, hoe heet het, eh, VVD ga. VVD? Ja, ja, VVD. Oké, dat kan. Dat kan. Kramer, de heer Kramer, nummer 18, die komt uit Zandvoort ja ik weet het nog niet helemaal zeker. Uh, PVV, CDA doe ik zeker niet, want ik ben geen voorstander van het CDA, absoluut niet. In tegenstelling tot mijn, eh, tot mijn achterbuurman, die heeft een heel groot bord heeft in de tuin staan. Eh, stem CDA voor een veiliger Noord-Holland. Oké. Okay. Die heeft er wel heel veel moeite in. Eh. Ja, kennelijk wel. Waarschijnlijk is hij gewoon een paar keer beroofd of zo. kan ook, kan ook. Dan, nou moet hij, dan, moet op, dan moet hij op de 50-plus partij stemmen. Maar Rob, ja. Ja. Wat heb jij de vorige keer gestemd? VVD. Oké. Ja, nee, ik... <laughs> Wat zie je? Wat zie je? <laughs> ik zie het. Oh. Die is van mij. Gewapende hoogleraar? Nou, die ken ik al, maar oh. die ken ik nog niet. Die doen we straks ook nog even. Die gooien dus. Doe, doe, eerst even, doe eerst even die bewapening van die hoogleraar. Dan gaan we eens even kijken. Want eh, Mike eh, komt er gelijk in met zijn, eh, hoe heet het, rama waarweetjes. Mijn, uh, mijn factfillers. Bewapende hoogleraar. Hoe ga je schietpartijen op de universiteit tegen? Geef de professor een pistool. Als de plannen doorgaan mogen de hoogleraren in meer dan 10 Amerikaanse staten gewapend voor de klas staan. De republikeinen denken dat de professor zich dan kan verdedigen als student erop los begint te schieten. De republikeinse senator Jack Harper uit Arizona, uit... Eh, als gezagstrouwe, verantwoordelijke volwassenen zichzelf kunnen verdedigen, zal dat criminaliteit afschrikken. De drie universiteiten in eh, Arizona zien geen brood in het plan, want ze willen juist wapens van de campus weren. De recente schietpartijen hebben olie op het vuur gegooid. Zo schoot een student in Tusken, Arizona, afgelopen januari zes mensen dood bij een winkel. Onder de, onder de slachtoffers was zo een parlementslid. Oh ja, dat was toen... Eh, met die eh, toespraak van die parlementslid of zo, geloof ik. Daar was een hele heisa over. Eh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat was eh, niet mis. Nee, dat is zeker niet mis. Als jij... jantje. En dan heb ik nou slecht nieuws voor alle mannen die, die veel gebruik maken van hun rechterhand. Porno, maakt je impotent. Porno. Mannen kijken op alsmaar jongere leeftijd voor het eerst naar porno, maar dat kan ook schadelijke gevolgen hebben voor je gezondheid. Volgens Italiaans onderzoekers kan het zelfs impotentie veroorzaken. Wanneer mannen al op erg jonge leeftijd te veel porno eh, worden geconfronteerd is de kans groot dat ze immuun worden voor seksuele getinte beelden. In realiteit betekent dit dat mannen alsmaar meer nodig hebben om opgewonden te raken. Omdat echte vrouwen nu eenmaal niet altijd pornoactiezer zijn, is de kans groot dat ze manlief niet naar behoren kunnen plezieren en hij impotent wordt. Ja, daar heb ik wel eens wat over gehoord, ja. Maar het zijn mannen die zijn ook echt verslaafd eraan aan. Die, moeten, die kijken dan ook... Er was een eh, documentaire, die man die keek ongeveer 8 tot 10 uur per dag, keek hij dat. En dan echt na zes handpalm uur... was geloof ik zwart van die wrijving. Dat, nog niet eens, maar eigenlijk zei ook van ja, na zes uur ben ik pas opgewonden. Zo. Zo, goedemorgen. En daar word je niet vrolijk van. Ja, maar nee, dat, dat kan ik wel snappen. Wat je trouwens, eh, even, even terug te komen op dat geweld, daar heb ik nog twee itempjes heb ik daarover. Geweld? Waar? Dat was, eh, nee, dat eh, stond oh. er niet tussen. Dat heb ik, toen op het, heb ik een paar weken geleden, afgelopen, afgelopen dan heb ik dat in het nieuws heb ik dat toegezien. Uh En ook eentje in de krant gelezen. Er was een vrouw, dat was hier in Noord-Holland was dat. Die waren twee meiden van een jaar of, begin twintig, die, wouden bij haar, die liepen zomaar bij haar naar binnen. En uh, die eh, deden alsof ze van een of andere instantie waren om haar te helpen of zo, huis. Maar die vrouw, eh, die had, haar man was overleden die heeft haar, een, ja, als nagedacht heeft haar een zwaard heeft hij haar nagelaten. Dat was haar... Dat was, ja, dat was haar enige herinnering aan haar man nog. Dus wat heeft die oude vrouw gedaan? 86 jaar heeft het zwaard gepakt. Dan heeft ze <laughs> echt met kop en kont de deur uitgehakt. Dit is echt zo'n rosse. Die heeft die meiden gewoon naar buiten geslagen. Shit. Die stond ook, in de die stond ook echt op de foto. Stond ze met het zwaard omhoog geheven van... Rot op! Dat was nog eens wat anders dan zo'n vrouwtje met een stok of zo'n boodschappentas. <laughs> ja, in Engeland is dat trouwens ook nog gebeurd. Er was ook een oma. Die, eh, er werd een juwelierswinkel die werd overvallen. En eh, op een gegeven moment... Eh, ja. dat, vrouwtje die kwam aanrennen. En mep, jongen, Ik met heb die dat filmpje gezien, ja. ik ja, te kijken. Ik heb het nieuws wel drie keer zitten kijken. Ik denk, ik geloof mijn ogen niet. <laughs> die had gewoon die uh, dieven weggejaagd. Weggejaagd, gewoon geslagen, gemapt, jongen. En omstanders die begonnen er op een gegeven moment te helpen. Ik denk, nou, zo hé. Die oma is een held. Zo, echt wel. Maar dan, heb je echt, ja, hoe zeg je op op zijn mannelijk Hollands gezegd, dan heb je ballen. Dan heb je ballen. Dan heb je echt ballen. Nee, dat is lekker. Lekker. Ja, dan heb ik eh, speciaal, especially eh, eh, for a special person in, in Swiss. I've got, a, I've got another song. It's from Bob Sinclair. Oh, mag ik even wat zeggen? There's only, ja? Maar mensen, dit is, we gaan nu internationaal. We gaan internationaal. Dit is Mike's niveau. We're going internationally. This is my, my level of, ja, Of interpretation. Of interpretation. <laughs> this is for a special person. A special person that is listening and, this is for He loves you. and I've got nothing but love for you from Bob Sinclair. Oh, Axel and Errol Reed. Nothing but love. <laughs> Ik dacht Bob Sinclair. I don't mind, but nothing but love for you. Nou, veel plezier hiermee. See me walking down the street. I got nothing but love for you. Even if you're trying to diss me, I got nothing but love for you. It don't matter if I'm riding high or low. I got nothing but love for you. No matter where I'm about to go, I got nothing but love for you. to me. If I see you riding high or low, it don't matter what you say or do. I got nothing but love for you. ik vreemd met jou. Ik haal niet meer zoals ik deed bij jou. Ik vrij niet meer en ik haal niet meer met jou. Ik vrij niet meer en ik haal niet meer met jou. Desondanks vroeg uit de veren, al om tien uur ben ik op. Kijk naar mezelf in de spiegel, denk godverdomme goede kop. Ik zet wat koffie, smeer een broodje, pers wat sinaasappelsap. Dan hoor ik om alle vel, blote voeten op de trap. Blote voeten op de trap. Frisse wind waait om een leven, alle dagen zijn van mij. Frisse wind waait om een leven, oh wat zijn wij heen ze goeiemorgen, drukt zich naakt tegen me aan. En ze fluistert zachtjes dat ze zo een dag kan blijven staan. uitgebreid in bad. Ik probeer met haar te lachen, maar ze is niet leuk genoeg. En ik heb echt naar haar geluisterd, maar weet niet meer wat ze vroeg. Nee, ik weet niet meer wat ze vroeg. Sorry, maar wat zei nou? Een frisse wind waait om mijn leven, alle dagen zijn voor mij. Een frisse wind waait om mijn leven, oh, tijd maar praten. Waarom stapt ze nou niet op? En ondertussen exploderen twee armen vinden Die me lang en lief omhelzen zouden Ja, je luistert naar Jurk met Ik zou zo graag Een heerlijk nummertje, heerlijk, heerlijk, heerlijk Lekker, en, eh, lekker Speciaal voor onze Kevin, denk ik toch wel ja, sowieso. wij zouden heel eh, graag weer in ons midden willen hebben, zodat je weer beter bent, jongen. Zo snel mogelijk. En we willen ook natuurlijk heel graag horen hoe het eh, allemaal staat met jouw werk en je opleiding. Want je bent lekker bezig. Ja, bent inderdaad heel goed bezig. En eh, ondertussen, eh, ik eh, heb de laatste tijd, omdat ik natuurlijk niet altijd aanwezig ben geweest... Ik heb wel heel veel de media in de gaten gehouden van wat er allemaal speelt en wat er allemaal is gebeurd de laatste tijd. En nou is er een film die heel veel, echt heel veel in de publiciteit die die geweest. Die een beetje uitspringt. Die heeft toch wel zo'n vier Oscars naar binnen gesleept. En eh, de Oscars gelden voor eh, de beste film, eh, de beste regisseur, ehm, even kijken, de beste mannelijke hoofdrol en het beste originele script. Dus nou ja, dan heb ik het natuurlijk ook over The King's Speech. Dit is een Britse film, hij is in 2010 is hij uitgekomen. 26 november. 26 november, helemaal netjes. En hij is gemaakt door regisseur Tom Hooper. Ja. Ja, leest goed. Eh, de hoofdrollen worden vertolkt door Colin Firth, eh, Helena Bonham, Carter en Geoffrey, Bo eh, kijk, Geoffrey Rush is het. Rush? Ja, Rush ja. En het, gaat, ja, het gaat over... even kijken... Albert George, die door vrienden en familieleden Bertie wordt genoemd, is de zoon van koning George V. Ja, ik zeg het goed. Ehm, als prins moet hij wel eens een toespraak houden, maar dat gaat hem moeilijk af omdat hij stottert. Zijn echtgenote Elizabeth Bowers-Leon eh, stuurt hem daarom naar een eigenzinnige spraakcoach Lionel Lowe. Deze wordt al snel ook een soort psycholoog en een vriend van Bertie, wiens zelfbeeld en zelfvertrouwen hij verbetert. Na de dood van Alberts vader wordt deze opgevolgd door Alberts alleenstaande broer Edward de achtste. Minder dan een jaar later doet deze weer afstand van de troon omdat zijn aanstaande vrouw niet aanvaard wordt als koningin. Vervolgens wordt Albert nieuwe koning zeer tegen zijn zin in. Ja, vooral omdat hij, eh, ondanks zijn behandelingen, stort, hij toch nog best wel. En neemt hij de naam eh, van George de IV neemt hij aan. Omdat, eh, nee wacht even, George de VI is het. Ja. Omdat ja, Albert te Duits klinkt. het is, ja, ik, het is een hele spraakmakende film. Ik heb eh, de Oscar-uitreiking heb ik gezien. hij heeft ook eh, dat uh, Colin Firth, dat hij de Oscar in ontvangst nam. Hij heeft toch wel gezegd van dit is toch eigenlijk ik denk wel een van de grootste momenten uit mijn hele carrière. En het publiek moest wel lachen, maar hij stond er ook echt bij van jeetje, ik, ja, hij heeft het hem wel geflikt. En als je gaat, ik heb voorstukjes van de film gezien. En het is zo goed dat je bijna zou denken dat het ook echt echt, ja, echt allemaal zo is. Die rol is hem echt op het lijf geschreven. Hij heeft die film echt fantastisch gespeeld. Is ook zeker een aanrader. Hij is natuurlijk al uit, eh, zoals, ik net, zoals we net al zeiden, 26 november is hij uitgekomen. Het is echt een aanrader. Ga er naartoe. En, ehm, hij draait nog in de bios? Nou, hij draait nog in de bios, absoluut. Dat, eh, dat, kan niet anders, denk ik ook. Ja, zeker, zeker. Ik eh, ben benieuwd. Ik eh, ja, ben ook benieuwd. Ik heb eh, de voorstukjes heb gezien. Ik heb, eh, van alles heb ik doorgekeken. En dat ik op een gegeven moment die Oscar-uitreiking zag. En dat ik op een gegeven moment die vier Oscars naar die film zag gaan. En ik van, nou, dat, dat moet dan echt een goede film zijn. Je krijgt niet, niet voor niets vier Oscars. Wat toch best wel een prestatie is op zich. Ja, dat is al een beetje de blinker van allemaal. Ja, het is, ik vind eigenlijk al heel wat als je, als je al als ja, regisseur of acteur of als film al een Oscar krijgt voor je werk. Dat is gewoon eigenlijk net even het stukje, ja, stukje pit. Die zegt van, bam, dat had ik nodig. Ja. Dus ja, dat vind ik een prestatie op zich. Eh, Rob, weet jij, eh, heb jij al een beetje een idee wat we in het eh, tweede uur gaan doen? Wat we in het tweede uur gaan doen, is een goeie. Ik heb denk ik nog misschien nog wel een ideetje. We hebben het al een tijdje niet meer gedaan. Verdeel de agenda. We gaan de agenda gaan we sowieso doornemen. We gaan even kijken welke nummers er in onze hitlijsten doorwandelen. Mm en eh, ik denk dat we nog wel even lekker een stukje muziek gaan luisteren. Ja, gaan we dat doen? Dat gaan we lekker doen. Ik zat even te kijken. Misschien dat we precies alles konden vinden. Even kijken. Maar... hm? Nee. Ja, ik zit een beetje te kijken, maar... Nee, dat gaat hem hmm. niet worden. Nou, dat komt wel goed. We gaan het lekker opvullen met eh, de nieuwste hits die hier ah. natuurlijk rondwandelen. De beste feesten die ik je kan vinden. ik heb hier de, de Oscars. Jij hebt ze? Ja. Eh, nou, hier, beste film King's Speech. Oké, netjes. Eh, beste regisseur Tom Hooper van King's Speech. Best origineel script King's Speech, ja. Beste bewerkte script is eh, Social Network. Netjes, netjes. Ja. Social eh. network, dat ging toch over de maken van Facebook, of niet? Ja, ja, ja. ik wou net zeggen, er kwam al wat, er kwam al, al wat bekend van voor. De beste animatiefilm, Toy, Toy Story 3. Ja. En eh, ja, dat eh, was wel een beetje de belangrijkste. Oké, nou dan gaan we misschien in twee uur gaan we nog even doorspitten. We ja. gaan in ieder geval lekker luisteren naar de lekkere tracks die je hier kan vinden natuurlijk. We gaan beginnen met uh, Kesha met We Are Who We Are. En daarna sluiten we af met een nieuwe dag en Technologic. En dan gaan we lekker twee uur en dan gaan we knallen. Gezellig. Tot dan. Tot zo. If you're one of us, then roll with us. Cause we make the hipsters fall in love when we got our hot pants on and up. And yes, of course we does. We run in this town just like a club. And no, you don't wanna mess with us. Got Jesus on my necklace. Us, us. Got that glitter on. so serious. It's making my brain delirious. I'm just talking true. I'm telling you about the shit we do. We're selling our clothes, sleeping in cars, dressing it down, hitting on dudes. Hard. Got that it up, up, up, up, up, up, up. DJ, turn it up, up, up, up, up, up, up. DJ, turn it up, up, up, up, up, up, up. DJ, turn it up. van Nick en Simon. De morgen breekt aan, de dag begint van vooraf aan.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 it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it, buy it, use it, break it, it, trash it, change it, mail, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it technologic technologic technologic technologic buy it use it break it fix it trash it change it mail upgrade it charge it point it zoom it press it snap it work it quick erase it write it cut it paste it save it load it check it quick rewrite it, leave it, store, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, cut it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start format. scroll it, pose it, click it, cross it, crack switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it.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 Het is Edwin R. Die wordt verdacht van seksuele handelingen tijdens een chatsessie met een minderjarige jongen. Ook had hij enkele foto's met kinderporno in zijn bezit. Edwin R. komt donderdag op voorwaarden vrij. Morgen wordt duidelijk wat die voorwaarden zijn. Hij werkte op kinderdagverblijf het Hofnarretje... waar hoofdverdachte Robert M. tientallen kinderen zou hebben misbruikt. De Verenigde Staten zeggen dat er voor ongeveer 30 miljard dollar aan Libische banktegoeden is geblokkeerd. Het gaat volgens Amerika om het grootste bedrag waar Washington ooit beslag op heeft gelegd. De VN-veiligheidsraad besloot afgelopen weekend tot het bevriezen van de tegoeden van de Libische leider Gaddafi en zijn familie. Amerika heeft hulpverleners naar de grens bij Libië gestuurd. Er gaan verschillende teams naar Algerije en Egypte om hulp te bieden aan de stroom vluchtelingen. Volgens het Rode Kruis is daar vooral een gebrek aan voedsel en medicijnen. De VS heeft verder militairen in de regio van Noord-Afrika naar Libië gestuurd. Het Pentagon zegt dat aan verschillende plannen wordt gewerkt, maar het wil niet zeggen welke dat zijn... De VS heeft in de Noord-Afrikaanse regio enkele luchtmachtbasis en vliegdekschepen. In Colombia heeft een voetballer ophef veroorzaakt doordat hij een uil van het veld trapte. Het dier was de mascotte van de tegenstander. De wedstrijd werd stilgelegd toen de uil per ongeluk werd geraakt door de bal. Daarna liep de voetballer naar de uil toe en trapte die het veld uit. Spelers en fans reageerden woedend. De voetballer zei achteraf dat hij de uil alleen maar een trap gaf om te kijken of hij dan weer zou vliegen. De uil hield er een gebroken rechterpoot over. Het weer bewolkt, het koelt vannacht af tot een graad of 2. Morgen ook eerst bewolkt, maar in